Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Leerlingen en docenten moeten weer aan de bak. Want vandaag beginnen de scholen weer na de kerstvakantie. Niet in een lokaal, maar vanwege de lockdown vanuit huis. Lieke geeft les op het mbo in Eindhoven en baalt ervan. Het is natuurlijk ontzettend jammer dat we weer helemaal online moeten. Zeker omdat vaak na de kerstvakantie je alle studenten heel goed kent. Je hebt een band met elkaar opgebouwd. De studenten elkaar ook heel erg goed kennen. En dat is natuurlijk nu minder. De mbo'ers mochten voor de harde lockdown nog af en toe naar school komen. Maar zitten nu dus fulltime thuis. Het schema is een beetje omgegooid. Dus we moeten dingen gaan aanpassen. En hopelijk mogen wij 18 januari gewoon weer naar school. Daar zie ik wel heel erg naar uit. Volgende week dinsdag hakt het kabinet daarover een knoop door. President Trump heeft de voorzitter van de kiescommissie in Georgia onder druk gezet om stemmen voor hem te vinden. Het staat in de Washington Post. Die krant heeft de opnames van een telefoongesprek van afgelopen zaterdag online gezet. I just want to find uh, 11.780 votes Which is one more that we have. Hij zegt dus dat er nog zo'n 12.000 Trump-stemmen gevonden moeten worden. Daarmee zou Trump de staat Georgia alsnog winnen. Ook al blijft Trump volhouden dat hij de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Joe Biden wordt over dik twee weken geïnaugureerd als volgende president van de VS. 20 januari is dat. En het is de afgelopen maanden opvallend druk in het laatste badhuis van Nederland. Dat staat in Amsterdam. Dakken en thuislozen kunnen er terecht om te douchen. We zien dat eh, de laatste jaren het aantal mensen eh, toeneemt. En nu in deze covid-periode groeien we helemaal eh, bijna uit onze voegen. Maar het badhuis trekt ook mensen die wel een douche thuis hebben. Nou, kijk, de kerstboom staat er dus. En het zijn aardige mensen. En er zijn mensen die komen hier omdat ik hier kom. Dat is leuk, hè? Er komen dus niet alleen daklozen, ook studenten en mensen bij wie de douche kapot is... of die gewoon voor de gezelligheid willen langskomen. Het weer dan nog. Het wordt een grijze dag. Regenachtig, waterkoud, graadje of twee. De komende dagen wat meer zon. Alleen gaat het s'nachts ook vaker vriezen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.